Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In het noorden en oosten hebben felle onweersbuien geleid tot overlast. Vooral in Drenthe heeft het hard geregend. Op sommige plaatsen is in korte tijd tussen de 30 en 50 mm water gevallen. Normaal gesproken valt er in de hele maand zo'n 60 mm neerslag. In Assen en Rolde liepen straten onder. Auto's kwamen centimeters diep in het water te staan. In Assen bezweek het dak van een autobedrijf onder de grote hoeveelheid water. De meldkamer in Drenthe heeft zijn handen vol aan de meldingen van wateroverlast. In de omgeving van industrieterrein Gemmerlot in Geleen is een wit poeder neergekomen. Het werd uitgestoten bij een storing in een van de fabrieken van Sabic. Volgens Gemmerlot is het polyethyleenpoeder en dat is niet schadelijk. Polyetheenpoeder, dat is niet schadelijk voor de gezondheid. Toch is het advies materialen of lichaamsdelen die met de stof in aanraking zijn gekomen goed schoon te maken. De fabriek is voorlopig stilgelegd. Op internet is een filmpje opgedoken waarin iemand, vermoedelijk de dader van de aanslag gisteravond in Parijs, trouw zweert aan IS. IS had de verantwoordelijkheid voor de aanslag al opgeëist. De dader stak in op voorbijgangers. Eén man is aan zijn verwondingen overleden, vier anderen raakten gewond. De dader van twintig werd doodgeschoten door agenten. Hij is geboren in Tsjetsjenië, maar de Tsjetsjeense president heeft gezegd dat Frankrijk verantwoordelijk is voor de aanslag, omdat de man in dat land is opgegroeid. En schippers van de veerponten in Amsterdam hebben de opdracht gekregen om extra op te letten bij het aanmeren na twee incidenten met ponten die tegen de kade botsten. De oorzaak van de botsing afgelopen vrijdag blijkt een kapotte vaarhendel te zijn. Die is voor remmen en gas geven. Het GVB gaat nu alle vaarhendels van dit type pont controleren. Het weer. Een aantal buien dus, met kans op onweer. In de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt 13 graden. Morgen in de loop van de Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1280 hier op CFM Zandvoort. We gaan eh, nog een uurtje luisteren naar New Age muziek. En we beginnen met eh, Jim Ottaway, een goede bekende uit eh, Australië. Helemaal aan de andere kant van de wereld heeft Jim het nieuwe album gemaakt. En dat is ja, zo zoveelste zou ik bijna willen zeggen. Yesterday Passing. Een nou en dat is een eh, heel fraai werkje gemaakt. Eh, Jim die doet het erg goed in de internationale New Age muziekwereld. Daar eh, heeft een hoge oog gescoord, genomineerd geweest. Dus uh, voor allerlei awards. Ja, daar zijn ze nogal gek op, met name in Amerika. Awards. ik geef er zelf helemaal niks om. Maar ja, goed, voor radio-dj's zijn er ook geen... Ja, ja, zijn er wel awards, geloof ik. Nou ja, maakt niet uit. Eh, wij gaan in ieder geval luisteren naar Jim Otway met eh, Yesterday Passing. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. This is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. This is Matthew Mayer, and you are listening to The Peaceful Radio Show. This is Heart Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio.